Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het raadsleden, Het vindt hoogleraar criminologie Kolthof. Lokale partijen doen nu nog te weinig om infiltratie door criminelen te voorkomen, zegt hij. En ook dat uit onderzoek vorig jaar blijkt dat infiltratie in het hele land voorkomt. De VNG heeft er eerder al op aangedrongen dat burgemeesters de kandidaten van de lokale politieke partijen screenen. De EU moet geen nepnieuwslijsten aanleggen, vindt de voorzitter van een adviesgroep. Voorzitter de Kok Buning brengt morgen rapport uit aan de Europese Commissie. Ze waarschuwt dat overheden misbruik kunnen maken van lijsten met media die nepnieuws maken. Bijvoorbeeld als ze zelf uit zijn op gunstige berichtgeving. Uit Nederland is veel kritiek geuit op de nepnieuwslijsten van het Europees Bureau daarvoor. Uit onderzoek van de NOS is gebleken dat dat bureau draait op een tiental vrijwilligers. De Tweede Kamer wil ook af van de lijsten. En de Franse partij Front National gaat verder onder de naam Rassemblement National. Volgens de partijvoorzitter Marine Le Pen is de naam Front National te beladen en maakt die verbindingen met andere partijen moeilijk. Op het tweedaags congres werd ook oprichter Jean-Marie Le Pen, Marine's vader, het erevoorzitterschap ontnomen. Dat moet helpen om het fascistische imago van de partij te veranderen. Het weer, Vanavond en vannacht plaatselijk nog wat regen, maar meest droog. Vooral in het noorden wordt het mistig. De temperatuur ligt vannacht tussen de 4 en de 7 graden. Morgen in het noorden nog mistig, in het oosten wat regen. En verder afwisselend zon en wolken. Smiddags vallen verspreid over het land een paar buien en het wordt 8 tot 15 graden. Dinsdag is het grijs en er zijn er perioden met regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1271, ja 1271. Welkom bij dit New muziekprogramma. Mijn naam is Benno Veugen en Benno Veugen is zeer slecht bij stem. Hoestaanvallen al in de laatste week van de winter werd ik geveld. Ja, keihard onderuit gehaald. Maar niet getreurd, een uurtje, wat, twee uur New muziek. En eh, we gaan er weer een leuke muzikale rondreis van maken. all over the world. Met nieuwe albums. Ja, ja, nieuwe albums. Eens even kijken of ik het allemaal uit kan spreken. Earth 3 Healing. Ja, zo noemt die meneer zich. En die, eh, ik kan er ook niks van van maken. Die heeft ook een, album mee. Eh, die heeft een album gemaakt. Daar gaan we mee beginnen. En dan kijk ik even op een ander computerscherm. En Annie Lokke. Annie Locke heeft ook een eh, album gemaakt. En ja, kan uit de verte even niet lezen hoe dat heet. Maar dat maakt niet uit, want we hebben een playlist. En die playlist staat op peacefulradio.info en dan kan je het allemaal volgen. Verder eh, artiesten natuurlijk in de uitzending. De zogenaamde station ideas, promo's. En ik kreeg een hele leuke binnen van eh, Erik Scott. Nou eh, Erik, eh, ik zou zeggen brand los. Oh. Eric Scott, and I've come all the way to the Netherlands to visit with Benno at his own radio station, Peaceful Radio.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 We've made three albums together Sounding the Stones, Alchemist's Almanac, and Universal Grooves Play Along, plus a bunch of EPs including Ambient Inclusions and Who's Counting? Arthur is a supremely playful character, sometimes mistaken for an elf. Letting our imaginations run free, we come up with all kinds of atmospheric scenarios and end up with an intriguing mix of tracks that even we couldn't predict when we set out.